Goedenavond, ik ben Stef Banstra en dit is het nieuws van NWS op 3. De Haringvlietbrug tussen Brabant en Rotterdam gaat op dit moment twee maanden dicht voor al het verkeer. De brug krijgt een opknapbeurt en dat gaan veel weggebruikers merken. 66.000 voertuigen moeten de komende twee weken een andere route kiezen. Het wordt wel lastig voor deze mevrouw. Ik werk ambulant in de zorg, dus ik kan ook niet zoals ze zo mooi voordoen. Werk thuis, eh, neem vakantie, vermijd de spits. Weet je, het is niet anders, dus je kan ermee zitten en vervelend doen, maar je moet ermee dealen. En in Amsterdam mag je al een tijdje niet meer blowen op straat. Maar nu het weer warmer wordt en meer toeristen de stad opzoeken... voor bijvoorbeeld een jointje, maken handhavers hun borst nat. Toch moeten ze blijven ingrijpen, zegt burgemeester Halsema. Ik heb vanaf het begin gezegd dat dit geen wondermiddel is. Ik heb altijd gezegd, dat het is afhankelijk van handhaving. Dus verwacht niet dat je niets meer op straat zal zien. En wat onze handhavers merken, is als ze op straat mensen tegenkomen... die aan het blowen zijn, dat die onmiddellijk wordt uitgemaakt. Boris Johnson gaat weg uit de Britse politiek. De oud-premier was al opgestapt vanwege Partygate... oftewel zijn feestjes die hij in coronatijd hield in zijn ambtswoning. Nu levert Johnson ook zijn zetel in in het Britse lagerhuis. De echte conclusies van het onderzoek naar die illegale feestjes moeten nog bekend worden. Maar Johnson gaat er dus niet op wachten. En deze YouTuber heeft wat te vieren vandaag. Yeah mensen! Ik ben Enzo, hallo. Ook wel bekend als het broertje van Milan. In ieder geval, je kijkt naar mijn allereerste video. Ik vind het superleuk, enthousiast. Verwacht niet veel maar ik ga echt mijn best doen. Ik hoop dat ik superleuke films voor jullie kan maken. Het is Enzo Knol. Het is alweer tien jaar geleden dat hij zijn allereerste video online zette. Sindsdien zit hij er elke dag eentje online. En hij heeft er inmiddels ruim 2 miljoen abonnees bij. En is een van de allerpopulairste YouTubers van Nederland. En in die tien jaar heeft hij veel toffe dingen meegemaakt. Ja, dat is gekke werk. Ja, tien jaar van mijn leven gefilmd. Dat is eh, een jubileum voor... Ja, voor een derde van mijn leven eh, wat ja. op film staat. Maar ook minder leuke dingen. Zo haalden hij en zijn vriendin laatst het nieuws... omdat ze te hard hadden gereden en ruzie kregen met de politie. Toch heeft hij na al die jaren nog veel fans en is hij niet van plan te stoppen. Het weer, nog een paar uur lekker warm en droog. Vannacht is het nog steeds een graad of 15. Morgen wordt het een stuk warmer met maximaal 31 graden. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit is de zomer van ZFM. Met, nu. zie het. station, station, station. y a des mines, vas-y fous le de là, ton tchap, le terrain d'ici jusqu'en Ouganda. Et galop, type, baisse trop laisse les salopes, type pour détourner, suis là avec mon cutter dans le cockpit. Brillant dans mes freestyles, vendant comme une mistaille, le rap une paire de fesses que j'fais trop ou style Le DON pour ça, tu dis pour tir groupé, c'est la crise, t'inquiète, les généraux sont regroupés. Ce sont des tricards et des misérables, les smicards, ce qu'on incarcère, les libérables porte Scarface, il mes rap blesse Excel sur le ring, fesse mes sparring partenaires des rap dans les buildings à pif. Prendre les nerfs du bal trap kiff, mais j'amène vénère aussi. Porcelino qui voit une détonation, Sa voix resserre les taux, tu reconnais l'intonation. De double zéro, crash, le bordel, j'en les marmots. Danger, le DOL est pour ça dans ton pote, on posait des mines.